Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Meerdere Europese landen verscherpen hun coronamaatregelen. In het Spaanse Catalonië zijn bars en restaurants 15 dagen dicht. En in Portugal mogen nog hooguit vijf mensen samenkomen. De Portugese regering overweegt ook een mondkapjesplicht. In Frankrijk geldt vanaf zaterdag in negen grote Franse steden een avondklok. In onder meer Parijs, Lyon en Toulouse mag niemand tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends de straat op. Wie dat wel doet, riskeert een boete van 135 euro. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken welke stappen ze kunnen nemen tegen de mensen die gisteravond een feestje vierden, niet ver van de Tweede Kamer. Op sociale media doken beelden op van een partytent vol mensen, die waarschijnlijk de laatste openingsdag van de horeca vierden. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde het feest een hufterige actie. Nederlanders met een Surinaamse achtergrond lijken harder te worden getroffen door het coronavirus dan andere groepen met een migratieachtergrond. Dat zei hoogleraar epidemioloog Anton Kunst op NPO Radio 1. Het is nog niet duidelijk waarom de ene groep harder getroffen wordt dan de andere en of er een verband is met etniciteit. Volgens Kunst hebben mensen met een laag inkomen een veel hogere kans om te overlijden aan COVID-19. Dat zou te maken hebben met een kwetsbare gezondheid, diabetes of een verminderd immuunsysteem. Ook ook werken ze vaker buitenshuis, waardoor ze sneller in contact komen met het virus. Een Leids bedrijf heeft een blaastest ontwikkeld die kan vaststellen dat iemand geen corona heeft. De test draaide de afgelopen weken mee in een Amsterdamse teststraat en de resultaten zijn veelbelovend. Het apparaat kan niet vaststellen of iemand wel corona heeft. Daarvoor is nog de wattenstaafjestest nodig. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 5 tot 8 graden.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 I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act. Yeah. go let me make up for the things you lack. Like. Yeah. Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. Take it to Listen. the brain.